was een kind van het land, maar in de stad bracht zij harten in brand. Want niemand danste in Mexico zo, zoals Maria. Vurig en fel was haar bloed, geen ander meisje dat danste zo goed. En alle mannen die zongen voor gloed in Mexico. Olé, olé, olá, dat nog een keer, ja nog een keer. Wij willen jou, want jij bent zo vol leven. Viva Maria. Olé, olé, olé, olá, in Mexico danst niemand zoals jij. Maar op een zondag in mei kwam er een vreemde haar voorbij hij ging daar zitten met een glaasje wijn en zag Maria. Zij nam de roos uit haar haar, gaf die aan hem met een lieflijk gebaar. En zij komt drink nog een glas en blijf daar, ik dans voor jou. Ribla. Dat nog een keer, ja nog een keer. Wij willen jou, want jij bent zo volledig. Viva Maria. Olé, olé, olé, In Mexico was niemand zoals jij. Niemand die haar daarna vond. Maar in de kranten van Mexico stond president maakt zijn huwelijk bekend. Hij nam Maria. Dat werd een feest ongekend, want honderdduizenden waren present. En allen zongen toen vol temperament. jij bent zo verleden. Viva Maria. Olé, olé, olé, la. In Mexico, daar niemand zoals jij. olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, 里咕里咕里啦，因为西湖的柠檬酥哦鲜。Yeah.